voor spoedige start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Vandaag in de loop van de dag waarschijnlijk opnieuw grote problemen. Ook vanochtend kan het op de wegen al gevaarlijk glad zijn. Aan het eind van de ochtend en vanmiddag trekken nieuwe sneeuwbuien over. En daardoor verwacht de ANWB in de avondspits extreme vertraging. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers zo mogelijk thuis te blijven. De NS heeft de dienstregeling aangepast en op Schiphol zijn vluchten geschrapt. Nu geldt voor grote delen van het land nog code geel vanwege gladheid. Later wordt dat mogelijk weer code oranje. Driekwart van de raadsleden wil bij de volgende verkiezingen opnieuw op de lijst, blijkt uit onderzoek van de NOS en raadslid.nu. Ondanks de werkdruk, het niveau van de gemeenteraad en de lage vergoeding. Verreweg de meeste raadsleden zijn tevreden over hun eigen prestaties, maar bijna de helft van de lokale politici is minder enthousiast over het niveau van hun collega's. Ze zijn vaak niet goed genoeg op de hoogte om goed in debat te kunnen met de burgemeester en wethouders, luidt de kritiek. Over de werkdruk zijn ook veel politici bezorgd. De meesten doen hun raadswerk naast een gewone baan. In de Australische stad Melbourne zijn luidsprekers geplaatst die bij aanslagen instructies kunnen afspelen. Op 90 locaties worden speakers opgehangen. Daarmee kan bijvoorbeeld aan voetgangers verteld worden of ze moeten vluchten of juist moeten blijven waar ze zijn. Het idee is afgekeken van de politie in Londen... die dat soort informatie al langer verspreidt via sociale media. Tetjan Bloemen heeft een tien jaar oud wereldrecord van Sven Kramer uit de boeken geschaatst. De Canadees-Nederlandse schaatser reed in Salt Lake City de 5 kilometer in 6.01.86. Sven Kramer sloeg de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City dit keer over... omdat hij op trainingskamp is. Het weer, het is bewolkt met plaatselijk mist. In het zuiden ligt de temperatuur rond het vriespunt, elders is het wat kouder. Vanaf een uur of tien begint het vanuit het zuiden te sneeuwen. Die sneeuw houdt tot in de avond of nacht aan. Er valt 5 tot 15 centimeter. Vanaf morgen gaat het dooien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen...